Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal huurwoningen van particuliere verhuurders is in een jaar tijd fors gedaald, meldt het kadaster. In totaal werden 18.000 van die huizen verkocht. Door nieuwe wet en regelgeving is het verhuren minder aantrekkelijk geworden voor particulieren. Er kwamen wel weer nieuwe huurwoningen bij, maar die zijn grotendeels in het bezit van woningcorporaties. En vooral mensen die voor het eerst een huis willen kopen profiteerden van de verkoop van die huurwoningen... 65% ging naar starters voor gemiddeld nog geen 3,5 ton. Israël heeft 97 Palestijnen overgedragen aan Egypte. Volgens persbureau Reuters gaat het om Palestijnen die van Israël niet meer in de Palestijnse gebieden mogen zijn. In totaal moeten deze ochtend meer dan 600 gevangenen vrijgelaten worden. Aan het begin van de nacht kwam een bus met Palestijnse gevangenen aan in Ramallah op de westelijke Jordaanover. De gevangenen worden vrijgelaten in ruil voor de lichamen van vier gedode gijzelaars. Die zijn gisteren door Hamas overgedragen aan het Rode Kruis en inmiddels in Israël. De grote hack bij cryptobeurs Bybit is volgens de FBI het werk van Noord-Korea. Bij de hack van afgelopen vrijdag werd anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. De grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. Amerikanen hebben niet gezegd hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Vanaf het Kennedy Space Center in Florida is een maanlander gelanceerd. Aan boord van de raket zit apparatuur die op zoek moet naar water en grondstoffen op de maan. Het bedrijf Intuitive Machines lanceerde een jaar geleden eenzelfde soort lander. Die kwam wel aan, maar viel bij de landing omver. In Marokko is het offerfeest dit jaar officieel geannuleerd. Door zes jaar droogte is het aantal schapen en geiten zo hard gekrompen... dat koning Mohammed vraagt om dit jaar af te zien van het slachten. Het ritueel zou nu aanzienlijke schade toebrengen aan het volk, zegt de Marokkaanse koning. Het is niet voor het eerst dat het offerfeest wordt geannuleerd. Voor het laatst gebeurde dat in 1996. Om de veestapel te vergroten heeft Marokko onlangs 100.000 schapen uit Australië geïmporteerd. Het weer. Over het hele land ontstaan buien en daar kan soms hagel vallen.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 You could point a finger, but there's three pointing back. took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now he can really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over He's crying for your love tonight Lonely is hard to survive He said feel the way I feel Like you've been talking to yourself Well, this is for everyone who's felt invisible uh-huh.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 Vanaf het Kennedy Space Center in Florida is een maanlander gelanceerd. Aan boord van de raket zit apparatuur die op zoek moet naar water en grondstoffen op de maan bedrijf Intuitive Machines lanceerde een jaar geleden eenzelfde soort lander. Die kwam wel aan, maar viel bij de landing omver. In Marokko is het offerfeest dit jaar officieel geannuleerd. Door zes jaar droogte is het aantal schapen en geiten zo hard gekrompen... dat koning Mohammed nu vraagt om dit jaar af te zien van het ritueel slachten. Het weer, veel regen, af en toe wat hagel bij een graad of acht.